7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een asielzoeker die begin deze maand is teruggestuurd naar Azerbeidzjan... is twee dagen na terugkomst opgepakt. De man van 32 is veroordeeld tot een maand cel... staat in het vonnis dat NRC heeft ingezien. Officieel omdat hij op straat schreeuwde en schold. Maar Amnesty International en Vluchtelingenwerk... hebben het sterke vermoeden dat de man om politieke redenen is vervolgd. Op sociale media sprak hij zich uit tegen het regime in Azerbeidzjan. De Nederlandse bevolking groeit harder dan vorig jaar. Het afgelopen half jaar kwamen er bijna 46.000 inwoners bij, zegt het CBS. Dat zijn er 14.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het zijn vooral mensen uit Oost-Europese landen. De sterkst groeiende groepen migranten hebben een achtergrond in de voormalige Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het aantal Britten dat deze kant op komt neemt al vier jaar toe. Mogelijk is er een verband met de brexit. Meer dan 900 kinderen zijn afgelopen jaar toch gescheiden van hun ouders... op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten... zegt een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie. Dat mag sinds vorig jaar alleen nog bij hoge uitzondering. Volgens de mensenrechtenorganisatie maken de autoriteiten misbruik van die uitzonderingen. Noord-Korea heeft opnieuw twee raketten gelanceerd. Volgens media in Zuid-Korea en Japan waren het ballistische raketten... die uiteindelijk in de Japanse zee terechtkwamen. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al twee raketten... als waarschuwing aan Zuid-Korea. Dat land moet van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... stoppen met militaire oefeningen. ProRail wil alle stations in Nederland rookvrij maken. Dat zegt de spoorbeheerder in De Telegraaf. Alle rookzones en rookpalen moeten binnen twee jaar verdwijnen van de perrons. ProRail zegt veel klachten te krijgen van reizigers die zich storen aan de rokers. Het weer, af en toe zon, maar ook de hele dag kans op regen en onweersbuien.